natuurlijk. Auw! Nou, het is namelijk 8 uur. Tijd voor uh, wat serieus Dimension 2. De actualiteit, activisme en kunst. Ah, Oké, okay, ja, ja, ja, goed. We gaan, uh, we gaan uh, begonnen nu, we gaan uh, naar buiten. Dat oh. is dramatisch. Maar um, Bart, wat gaan we meenemen allemaal. Alles, Alles wat vast zit, denk Niet het scherm aanraken, alsjeblieft. Oh, hij is nog live, je bent nog live. Ja. Eh, Jitsi mensen, zijn ook hoorbaar? Jo, heb je al iets gezegd? Ja, alles wat vast zit kan los. Ja, ja, ja, ik hoor het ook. ik hoor het live in de uitzending, ongelooflijk goed. Natuurlijk. Natuurlijk, ja, ik heb gelijk. Oh, oh ja, dat, ik, zit ik, later, dat is dus, eh, oké Bedankt. Vertel even aan onze lieve luisteraars waar je uit Uh, ja, we zijn eh, live in de Worm Radio Studio, waar we nu ons eh, laten verdrijven door mensen die de echt rechtmatige programma maken op oh, dit wacht, moment. Misschien moet ik mijn kabeltjes gewoon even pakken. we hebben ze in één kleur. Uh, Worm bestaat al 25 jaar. ja, multifunctioneel. Kabelshower en wat al niet. Hey, Bartje Maan. Hey, kijk. En daar is Lucas. Twee weken geleden nog dit aankondigend. Ja. Lucas. Oh. Hey. is Hans. Ben je dan in uh, eh, Rokanje of zo? Ja, maar nog niet in Rokanje, nee, bij in het hoekje van de Westplaak. niet de hand geschud, Hans. Laten we de handen zo. Hey. Hans, Hans, in het Rotterdamse courantgebouw. Eh, en eh, een Handelsblad werd hier uh, gefabriceerd. Jarenlang. Oh, ja, dat is alleen maar zo'n vraag dat je een ja op zegt, toch? Dat is geen vraag. hey, maar eh, hoe is het eh, met, eh, nu de festiviteiten zijn begonnen? Loopt ja, het? Al, ja, ik probeer natuurlijk zo, sowieso ver mogelijk er vandaan te blijven, maar ja, soms moet je wel, hè? Ja. ja. ik, ik, heb de directeur al handgegeven en toen kreeg ik... Welke directeur? Welke directeur? Ze heeft een Vlaamse tongval. Charlene, oké, dat is, zijn is artistiek. Ja, artistiek lijn. Ja, goed zeggen, Mark. Ja. Je bent wel aan het opnemen nu. Ook? Nou, ook live? Ja, we zijn. Eh, ja, ja. ja. En uh, Lieve, heeft hij, eh, is hij aardig tegen jullie geweest? Of ja, ik heb, ik heb gepreekt. Ik heb gepreekt. Ja. ja. <laughs> Nou, leuk. Ik ben helemaal Moet Moeten meelopen. Ja, maar het te verkeer. Ja we kunnen wel even op kantoor gaan zitten, eh, nou, ik wil eigenlijk eerst even naar buiten Ja, oké, okay. kan ook, hè. Heb muziek aan staan? Ik hoor from the summer break. It's our first show since summer. We're happy to be back. The oh, summer's been... warm. We hebben warm. Hoe hebben die dan? Adventure. Oh, ik aan. Eh, oh, hou even deze vast. Waking Life. Mijn vader is nog, eh, ja. Oh, shit. friends. So today I'm gonna be going through some records that I um, bought across uh, Europe. Got Ja, de Wormstream staat nog aan. Die hadden we erin gemixt. Dus die, zit er nu nog steeds in. Maar ja, dat is natuurlijk een heel ander programma nu bezig. Nou, ze, ja, ik zag het. Dus die, uh, ja, die is net begonnen. Ja. Eh, dus die zitten nou en nog Jullie hebben ook live vanuit Wormen al iets gedaan? Ja, ja, ja, we zijn net in de studio. Het was een enorme chaos was het. het is echt, Ik ben heel benieuwd wat eruit gekomen is, want ik heb echt totaal geen idee. <laughs> ja, wat goed. Ja. Want eh, ja, we proberen allerlei verbindingen te maken die we nog niet eerder hadden gemaakt. Dus, ja, dus eh, dan, ja. dan denk je van dat, nou dat is een makkie, maar ja, gaat altijd verkeerd. Ja, maar het was wel heel mooi, want ik waren op een gegeven moment hadden we een stuk of drie uh, nasleep-echo's hadden we er doorheen eh, zitten een oh, beetje. Die allemaal anders vervormden, dus dat was wel een... Eh, oh, wacht. Ehm, nou, ah. Ja, heb je alles? nee, we ehm. waren nog, we kregen de presentatie van uh, Horn nu weer hier doorheen. En die, die minimal techno is niet erg. Maar ja, goed aan vast? Ja. Ja. Oh, oh. Ja? Oh, dat is heel anders weer. Dat wel Waar is, is dit? Je moet met vertellen dat ze live in de uitzending zijn met hun jas, hè? Oh ja. Oh ja. Jullie zijn live in de uitzending. Eh, ze zijn bang eh, dat we hun te vertellen. Oké. Oh nee, live in de uitzending. Oh, oh, hier is de uitgang. Wat? Nou, het is wel gezellig hier. Er is een... Uh, eh, accordeon. Oh, ja. Ja, goed. even staan. Hos kan nog of nee? Oh, oh, oh, oh, shit. Ja, we zijn vast... Oh ja. Ehm, daar je met, eh, met een paar eh, vage mensen, zeg ik. Ja, Radio Pattenpoel uit Amsterdam. Staan hier gewoon ook een dat, eh, dat het is gewoon staan buiten, we zijn buiten staan, moet gerookt worden. Ja, moet het, het is, ja, Rotterdam s'avonds natuurlijk al een en al trekharmonica's en... Uh, geen uh, meer. Vissers, schippers, mensen. Eh, nee, klopt. Alleen ik zit nog op dit zien. Jawel, Jo is daar. Hallo, Jo. Ja, in Rotterdam piepen de trams echt anders, toch? De, de trams piepen anders in Rotterdam eh, wordt gesteld. Eh, wat vinden jullie daarvan? Ik, ik hoor die trams helemaal niet. Ik heb nog geen tram horen piepen. Maar ik weet wel dat als je de beste tram piept... Ik denk dat ze minder piepen. Aan het eind van de nieuwe binnenweg. Lage Airbrug gaat de tram de, de over en dan... Oh, ja. En die wielen die, die persen zich zo door dat... Die heb ik ook bij een van mijn... Eh, maar ehm, ik wil even vragen of, eh, of je kunt vragen aan de mensen wat volgens hun het, eh, het oerwormgeluid is. Oerworm. Wat is het oerwormgeluid, wordt er nu gevraagd. Het oerwormgeluid. Oerworm. dat, is... het geluid van mij, want ik ben Oer. oerworm. Het geluid van Lucas is dat. Ja. Wat voor soort geluid wil je vandaag? Wat? Hoe het geluid van Lucas. Ja. Is dat oerwormgeluid? Nee. Zijn we nou een beetje te horen bij jullie, jongens? Want ik weet niet, ik kan het niet zo goed inschatten. Komt in de buurt. Horen ze het? Komt in de buurt. Ja, komt in de buurt. Dus, eh, nou, dus jouw geluid is het oorgeluid. Kun je dat laten horen ook? Ja, maar eh, ja, op dit moment is het geluid voornamelijk praten. Mhm. Ja, ik, ik kan wel doen. Maar dat is heel speciaal voor deze gelegenheid. Dat is iets wat al heel vaak Een beetje een worm uit je oor haalt. Een beetje... Oh ja. Als je een oor uit je, worm uit je oor haalt. Oh. oor, oorwormen, oorwormen. Ja, dus ja. Earworms, dat is een leuk beetje. Dat is, eh, ja, die heb je ook wel eens De eh, paar van Bart, Bart Plantinga, Bart. Ja, ja, Bart Die zit in de earworms. Die zit in de earworms, ja. dat is fijn. Ja, dat is, Bart is een goede promotor Ja, nou ja, Bart die had laatst eh, een keer vorig jaar of zo een tentoonstelling. Maar er zijn meer mensen met een oorworm geluid, denk ik. Oh, meer mensen met een oerworm. En wie zijn dat? Dus is Joni hey, Kaart hier. Ja, oh ja, als jij ook een koptelefoontje hebt, dan kun je ook meeluisteren. Oké. kunnen nog, heb jij een koptelefoon? Nee, nee, nee. Kijk, dat is makkelijker. Ja, ondertussen eh, worden we dus eh, vergast op een uh, accordeon. Performatief performatief. Um, ja, je krijgt punten hoor. Eh, spel. Eh, hey. Wordt gewaardeerd hoor is Dus mooi. Hey Tisa, Tisa. Oh, uh, look, there's very important people from Amsterdam oh, here. Hello, important Mark, people. Hi, hi, my name is Tisa. Nice hello, to Tisa. meet you. Hello, Hans. Tisa, nice to meet you. You're from the radio Patapool. I see you are very busy. Yeah, we're uh, you're live. You're live on on air. Connecting. We are live on air. Nou, oh, oh, dat was a van voice. Ja. Should I speak more in my radio voice ik had, uh, you stop me now? Ik ook nog um, ehm, oergeluid uit Kiev geappt, weet je. Ja, Oergeluid uit Kiev. Nou, waar is die uh, multi? Oergeluid uit Kiev. Nou, als je, eh, die app, weet je dat. Is to like... Oergeluid uit Kiev, ja, dat kan je het laten horen. A stranger somewhere from... Want, uh, ja, de app in de, en nu nog een koptelefoontje erbij in de app. Ah, but maybe, Tisa. Kun je horen? Eh, de uh, question was if we could make an oerworm sound. Ja, oerwormgeluid ah. hebben we nodig. Oké. Oké, okay, Kun je het horen nu? I, ah, nou, Tisa's going to do an oerworm sound. Uh, not too loud. I hear you very well. Ah, really? Oké. Okay. Oké, okay, nou, dan komt hij hoor. Ja. Oerwormgeluid van... Oh, I need your love, babe. Yes, you know it's true. Oh, I need your love, babe. Just, Just like, like, I need you. Hold me. Touch me. Hold me. Touch me. Hold me. Hold ah, me. Love <laughs> me. Six days a week. was six days a week, I mean. Well, oh, <laughs> everybody needs a day of rest. Ja, Two days of rest. Toch weer die religieuze ondertonen van worm, hè? Op ja. een andere manier. Ik weet niet. Eh. Ja, maar we zijn best wel religieus in worm, dat klopt wel, ja. was this an earworm enough? Was this something that you were looking for, or you were looking for a more conceptual interpretation of an earworm? Maybe well, they co- do a conceptual are usually a lot more disturbing than that. Okay. Oh, yes. Like yes, yes. Yeah. Okay. Ben ik best wel erg ook. Electronic. Oh, uh, sounds electronic, I guess. So, yeah, yeah, yeah. Uh, I always go to the studio here in Worm, and then I twist knobs on the synths, mm -hmm. and then uh, they kind of it. yeah get applied to the voice. You know, then mm -hmm. when I sing, it's like. Yes. Yeah, beautiful. You know? Yeah. Yeah. yeah. So you will make a radio show radio work as well? Yeah, sometimes. I used to and do it a lot more. Okay. It and was what, is, what do you do then? You talk, do you play music? I interview people. I ask them uncomfortable questions, yeah, but then they are grateful in the end. Oh, really? Yeah. Wow. It's funny, no? How this works. Ah, and do you uh, like prepare for this? Do you know uh, which uh, uncomfortable questions will be uh, applicable to no. your victim? Usually these are musicians or composers, and then they bring in some of their works, uh-huh. and then we play them on the radio, and then uh-huh. I just listen, and this is my preparation. I just listen to their uh-huh. work, and then questions appear. Okay. Right? Oh, nice. And what yeah. is the name of the radio show? The Side Entrance. The Side Entrance. Yes. Whoa. Nice. yeah, it's because like usually we just hear what musicians do on stage, like uh -huh. front stage, you know. Uh -huh. But with these uncomfortable questions, we enter into their brain through the side entrance, which is nice. also the ear, the ear right? Yeah. yeah. Nice. Yeah. <laughs> It's the worm that enters well thought the of. through the ear. Jeg kan simpelthen ikke ryste med høje. Nej, jeg kommer der op i år. Hvor er morgen, morgen, er til i år. Det var nej. Om ni, og lave, om ni, og lave, og ni, og ni. so healthy. <laughs> Let, us do this an- another hundred times, please. <laughs> like 100 bars or uh, well, beautiful. Uh, uh, beautiful. Wow. sometimes hundred bars can be very silent because I was playing in an orchestra and I was playing the deep drums oh, you just wait. and I had to wait for 100 um, marks till I could make three hits on the drums. Wow. my. I hope uh, the dirigent was counting for you. No, no, no. no, no. He was not that good at dirigent. Yes, yes, yes. So yes, I had yes, to count yes. myself. I see. But don't you work then with like uh, recognition points from where it's a certain amount of count? Well, as a drummer, you learn to count. Yeah, I better. Guess, I, guess. I will never be a drummer. I was very bad with numbers. Most drummers can only count to four, yeah, leaving. Yeah, no, um, probably 12 or 24, depends on the type of blues you're playing. Yeah, yeah, yeah. 12 but I mean, punk drummers bar. can count to two, right? Huh? Punk drummers. <laughs> yeah, yeah, one, two. They, they, they, one, two. Mm-hmm. One, two, one, two, one, two. Yeah, yeah, one, two. What's the longest radio show you ever made? Ha! <laughs> 11 hours. Yeah. Okay. With P brakes. Well, I have a problem with the uh, battery. Sometimes I have to have a half hour break to recharge the battery. Yes. So I had to do that twice yes. that day. Mm-hmm. I was you very can. eager to go on. Where were you when it was happening? It was a festival in uh, North Holland uh, between Amsterdam and Zaandam. There is a beautiful uh, polder with a huge highway. And uh, in, in, the polder there is nothing, just water and grass, and trees, cows, and a windmill. And the windmill was owned by this guy who was like, yeah, let's just make something here. And there was a woman with a dream about a festival in the polar with the windmill, so it all came together. It was a beautiful festival. It was like four or five days in the middle of, of nowhere. It was like I had to bike an hour to get there. And uh, what was the soundscape of the natural environment and the street, the highway? Uh, no, I have. Uh, um, yeah, there was the highway was like a, this, and then there were the, the birds, and there was the water. Yeah. There was a lot of water because yeah. uh, it rained between the first and the second day, but not during the festival. Mm-hmm. And it was a lot of rain. So the next day I arrived there, and it was like a, a swamp, basically. I wasn't wearing any shoes, luckily. But most people who did wear, if you wear too many clothes in that circumstance, yeah. just get totally wet. Yes. So, so yeah, it was, it was nice. It was fun. It was beautiful sound. It was uh, beautiful performances and a lot of yeah. I don't know. It was a magic festival. It just happened once and never again. Uh, so far, yeah. Okay. It was one dream, I guess. One dream, and when the dreams are all realize, then we stop? I don't know, maybe it was then just we, a uh, dream waiting to be realized and, and on to the next. <laughs> Yeah. Maybe, I don't know, maybe they're going to organize again. Lucas, about waking up and yeah. stuff and dreams, right? I've heard that your daughter had a nightmare this night and I was featuring in her nightmare. Ooh. I, I was not allowed to talk about it, but how do you know? I talked to your partner, the mother of the child. Oh, and, and she spilled the secrets. Oh, and but I also played a bad role in it. In I the dream. Oh, really? Yeah, yeah. I said, uh, yeah, well done. Uh, well done, me. yeah, yeah. What did I do in the dream then? Ah, something bad. Why? But wasn't I the victim of a no. situation? I was the bad guy in the dream. I did not know that aspect. Ah, okay. But I am not allowed to talk about no. it, and uh, so yeah. Who said you couldn't? Uh, Louisa. <laughs> yeah. Yeah, my daughter. Okay. But it but was only a, it. it. was only yeah. a dream. I, I, I, need a knife now. There was something about a stabbing and a shooting and so me and her, the daughter. It's because were uh, you I don't stabbing know. or shooting? Or I thought I was stabbed or shot, but apparently I was the one stabbing or shooting. Yeah, ah, she hasn't told me the dream. She said this it was with you, uh, and okay. it was speculation. Yeah, it's all yeah. speculation. Yeah. So how should I act next time I see her? This is the question. Uh, do this <laughs> first. <laughs> Uh, Lucas did a strangling motion. <laughs> uh, I'm fine. <laughs> Yeah. Okay. Hey, we, we, um, uh, we in the program. uh, we are in the program uh, Patapoo Series. Oh yeah. You mentioned Ray, and so yeah. we uh, always talk about uh, news and so on. Do you have something to say about any news lately? Um, no, it always comes to me later. I'm kind of um, slow. I, it will come, but maybe you have something first or leave it. I know that around two days ago there were a lot of helicopters very early in the morning in the airspace above Rotterdam, especially Rotterdam South. Apparently, it was some military training situation. Mm. Is Rotterdam not the third on the list to go boom? No, I think in the Netherlands it's the first. In the Netherlands, the first, yeah, in Europe, the third, so, yeah. including but London, Paris, and Rotterdam is next. I don't think London and Paris because they're not uh, strategically important. Rotterdam is important because it's a harbor and the beginning of the river. Oil and the gas. And Everything uh, goes through us. Yeah, yeah. yeah. But so why and blow it up? Oh, well, we are used to it. <laughs> maybe our good friend in Russia has other thoughts about that. Okay. Well, you had this. Okay. You, uh, you, hear about this Jaruzelski map of where uh, Poland, the task of uh, Poland in the Cold War, or in, if it would become hot, yeah, yeah. Uh, where the where the uh, atom bombs would, would, be thrown was, for instance, on Apeldoorn and places like that, oh, and also really? Rotterdam, but, but also uh, Zwolle and Apeldoorn would be hit too. But Zwolle and Apeldoorn, you just need one bomb for Zwolle and yeah. Apeldoorn. <laughs> right. I mean, that's they're too near. And then you also got David Or a very small bomb. Very efficient. They want to they want to destroy our heritage. That's it. Yeah. There's lots of heritage there, and the Queen is living there sometimes. What's the best good news that you heard recently? Ah, I have uh, several. Yeah. Oh, oh. Spill uh, there is a, a, shadow shark that was uh, discovered recently in uh, New Zealand. It's a new species and uh, this is a whole uh, range of uh, shadow sharks, and their teeth are bones or plates. I don't know, like nails, I guess. And they live like thousands of meters underwater. So nobody ever sees them. And there are at least 50 different kinds they discovered. This is number 53. But there must be hundreds of them because they are ancient. You know, they, they come from before the sharks. Probably they are called shadow sharks because they never cast a shadow because of the nature of their dwelling so deep in the water <laughs> away from no sunlight. No light, no shadow. oh. This makes me so happy. This is, yeah, me too. Yes. Uh, I, I, saw a picture of it in the newspaper, and it was very beautiful, very uh, alien. Very flash photography. Uh, yeah, I guess. Doesn't really matter, though, doesn't it? We just made a song about that, one. Uh, uh, Which one now? Shadow is a vital part of Yes. At noon he is most wonderful, at night he is everywhere. Shadow is a vital part of man. Right? Yeah, yeah, yeah. Oh, now it comes back, huh? I thought, what was the it's song about the <coughs> shark? But no, there was a song about the shadow. Maybe it's a, it's about the shark now. I'm getting second thoughts. <laughs> I have to make a windshield. Okay. Oh yeah. Well, there is a dead cat on it. It's a caviar. No, it's a caviar. <laughs> a dead one, or? Yeah, yeah, yeah. Still dead. Yeah. Okay, maybe, okay. yeah? Yeah, yeah, you, you. Yes, Shall we go inside again, or is it a very comfortable view here? Well, we need more. It's not very comfortable because I forgot to put on my jacket. So, let's go inside. Maybe we can sit on the office to, to make uh, further. Yeah, yeah, we can sit in the Pirate Bay if you want. The Pirate Bay, yeah. Enjoy listening to Radio okay. Padstoer. Paddenstoel. Paddenstoel, ja. <laughs> Papapoe. Het is patapoe. Ah, Ik haal er even uit. Sorry, oh. excuse my Dutch. Oh, wordt het ingewikkeld. I thought it was Oh, yeah. <laughs> Oh, Hoi. Hoi. Eh, nou, we gaan dus naar binnen. Hoor, eh, een trapje af, langs de kassa. We gaan door de stalen deur. Pirate Bay. Pirate Bay. Dit moet een eh, hub van... Eh, video zijn, toch? Film. Ja. Ehm, wat is het nou? B-film? Nee? Oh, oh, we gaan eh, naar een better place. Oh, oh, oh, oh, oh. Kabels blijven hangen. Het zijn hele mooie kluwen van kabels. <laughs> Kijk hier. Oh, dit is perfect. Dit is perfect. Ja, zeker. We hebben hier tegels aan de muur, dat hoor je meteen. Ja, wat, natuurlijk wel leuk is om te vertellen, dat dit dus eigenlijk de plek is waar Radio Worm in het begin heeft gezeten. Er stond hier een tafel en op die tafel hadden we dan een microfoon en een klein mengpaneeltje en een draaitafel en een cassette recorder. En dat is het begin van Radio Boer geweest. Hier op deze plek. Oké. Waar we nu zitten. Hier, dit, deze... Ja, dus voordat we een studio hadden, waren we hier gewoon op een tafel, in, op kantoor. Het begin van Radio Worm, Radio Live het Worm. Wacht even, zit even... Nee, even mijn een eh. Ja. Nou ja, de, draait er loopt Dat geluid moet gewoon... Eh, hebben we nog steeds contact? En als wij iets aan doen zijn, maar oh, zetten zij dan een plaatje op of zo? kabel gaan. Eh, ik hoor allemaal geschommel, ik hoor ook onze stem. Oh, dus dat oh, wow. Oh, oh. Ja, deze kabel is echt kut. dat is eh, niet zo best. Nee, dit is echt een goede kabel. Ik heb, ik heb wel ergens een kop van het hele kabel, maar moet toch gaan eh, zoeken. moet van stereo mini jack naar twee jacks. Of naar twee tulpjes. Misschien heb ik nog iets hoor. Altijd. Maar dat is natuurlijk wel een Oh, dat is nog niet zonder prikken ook nog. Waarom moet je dan een heel blikje voor hebben? Ja, dat, is, dat, is, dat, zijn van die levensvragen, Lucas. Mm. Ja. Nou, even kijken hoor. Oh, wacht, in de studio liggen onder onder een Ja. Maar dan kan je even daar zo lopen. Ja. ja. Binnen door. Um, Ja, dit dus. Komt Ingeborg nog? Nou ja, dat, ehm, dat vraagt Jo. Dat denk je niet. Maar... krijg ik dus niet in de... Eh, maar als ik hem eruit trek... Oh, er is een pol gemaakt intussen. Is de pol? Kan die echo eruit? Ja, nee. Ja, de echo is er volgens mij al uit. Ik zal even stellen. Nee, ja, ja Ingeborg. Want <clears throat> zij ja. Ehm, stuurde wel bericht. Ja, ik zit op de, op de pont, stuurt ze. En ik stuur haar, kom je, met de link. En eh, komt, ze komt niet. Dus dat is eh, de stand qua Ingeborg. Oké. Okay. Dus ah, ze is op weg naar Athene? Nee, ze is op weg naar Hydra. Oké. Dan is er op Hydra morgen een mega demonstratie. Omdat de 40 overlevenden van de Pilos scheepsramp... Ja. Ja. Die hebben geen asiel gekregen. Ja, dat moet ze gaan vertellen. Dat, zit ik ook, eh, dat wil ik ook dat ze dat komt zeggen. Maar zou er ook Hydra een eh, demonstratie zijn? Lijkt me sterk eigenlijk. Als nou, zij is op weg naar Hydra en als zij daarheen gaat, is daar een demonstratie. Ja, of, ja dat weet ik niet. Dat is ook niet. Op zijn minst rode hoed. Ik heb een vraag. Ja, misschien zetten ze de rode hoed Ja? Nee, rode hoed. Ah, sorry. Ja, 7 oktober hebben wij dan heel veel staan op de radio. Oh, dat weet ik niet in mijn hoofd. Kan je dat niet zien op een of andere manier? Eh, oh, daar heb ik. Daar oh, met ik heb nu gewoon eh, ook uh, laat en duidelijk een jongen uitzetten hoor. Toch joh? Ja. Ja, kijk. Oh, joh. Oh. Ja, dus het was niet. Zeker wel. Ik heb deze al die mixer gedaan. Zijn nou nog buiten? ik heb een bezoek gekregen om iets te doen. Nee, we zijn weer naar binnen gegaan. Ah. We zijn naar binnen gegaan. We zitten nu in een betegelde ruimte die lekker hol klinkt. Nee hoor, dat valt wel mee. Het valt reuze mee. Met eh, op de achtergrond wat je net een snijtafel noemde, maar dat is geen snijtafel, dat is een high-speed color analyzer. Oké. Een high-speed color analyzer? Voor, de film, eh, voor het filmlaboratorium. Oh. Ja. Weet je dat zeker? Ja. Dus één oor uh, is nu, nu niet stereo. Oh, en nu is dit terug. Oh. Ja, dat is dat ding. Ja, het is gewoon een kabelbreuk ergens. Maar goed, dus eh, qua inhoud hebben we. Eh, ja, dus dat, misschien moet ik nog een keer gewoon zeggen. Het gaat om 40 mensen, is het niet, jou? 40 mensen? Nee, het gaat over die overlevenden van de Pielonsramp, die dus nu geen asiel blijkt te krijgen. Dat wilde dat Ingeborg dat zou zeggen, maar Ingeborg uh, die niet. Welke ramp? Ik vind, weet niet waar ze is. En, eh, Pilos, een eh, eh, schip vol met ah, vooral Pakistanse mensen. Die zijn. oh! En die zijn met het schip en al liggen die nog op de bodem van de. Maar er was ook een schip aangespoeld ergens met, met mensen in binding. Ja, dat gebeurt ook. Maar de pilos Pilos-ramp is echt eentje, want het gaat over misschien wel 500 mensen die daar nog in dat schip zitten. Op 5 kilometer diepte. Op dit dus moment? Ja, ze zijn hartstikke dood. wanneer wanneer zijn die vermist de zomer, dat heb ik gemist dan. Ah. Nee, maar dat de kustwacht is, heeft ze weggestuurd van Griekenland. En geprobeerd om naar Italië te sturen. En uh, zijn gezonken. Shit. En de mensen die zijn, gered, die zijn weer aangeklaagd voor uh, mensenhandel. Ach, ja. En, eh, en de andere overlevenden worden, krijgen dus nu geen asiel. Maar er zijn, er zijn allemaal dingen ook vanuit eh, Pakistan bezig. Maar hoofdzakelijk Pakistanen die erin zaten. Dus vrouwen en kinderen heel eh. veel. Maar eh, het is een grote ramp en die, dat komt altijd weer terug. Omdat een ramp die zo groot is, kan je toch niet echt onder het tapijt vegen. Nee, natuurlijk niet. Maar goed, dus ehm, daar hebben we het vandaag weer over. Maar jammer dat het, Ingeborg kan het ook altijd zo smaakvol nog ja. fijne details naar boven halen. Die, nou ja, weet ik wel. Ja. Oké, dus dat nieuws hebben we gemeld. Jo, heb jij nog iets voor de agenda anders? is ook niet meer. nou weer weg? Gaan we het andere kabeltje even proberen? Ja, mijn hele telefoon is, geeft eh, geen geluid. Of druk op het goede knopje en ik druk wel het goede knopje. Jezus Christus. Batterij leeg. Nou, dat valt nog mee. 72 heb je nog. Maar... Eerder was het... Uh... Nou, Jo gaat volgens mij soms gewoon even wat doen. Ja, daar heb je jou. Hallo joh Eh, heb je nog iets voor de agenda, Jo, misschien? Uh, God jezus, komt hij nou mee? Um, nou, niet direct. Jullie kunnen dat niet horen. Dat is echt even Ja, uh, dat kan wel, maar dan... Ja, ik had net... de, ja. superleuk, ik, ja, zo niet. Ik had hem net, maar ik had Het wordt oktober. het wordt oktober. Wat wordt oktober? Het. het dierendag. Dierendag, ja. En ehm, dat is 4 oktober. En uh, ehm, 26 oktober is uh, Schipholbrand, herdenk. Schipholbrand, denk ik. 26 oktober, ja. En eh, oktober is ook jazzmaand. Jazz. <laughs> Wat leuk. En, ehm, ik heb kennis gemaakt met Lady Punk. Ja, wat is dat toch? Ja, wat is Lady, Lady Punk. Nou, als ik het goed heb begrepen, zijn dat uh, damesgestaltes in, eh, in, eh, in Oekraïne die gewoon geen fuck meer te maken willen hebben met nothing. Gewoon niet met de oorlog, maar ook niet met de politiek en eigenlijk ook niet met de samenleving. En wat doen ze dan? Nou, dit zijn vrouwen die doen punk. Oh, ze maken ook muziek of Dat laten we weten, ja. En dan hebben ze gekke kleren aan mag je dat niet zo zeggen? Ja, weet ik veel. Het radio, man. Dat weet je toch niet? Ja, gek punk, denk Lady punk. Ja. ja. Nou, nou, dan moet je opzoeken. Uh, Kijk, googlen. Kijk, eh, YouTube. YouTuber. Eh, dat soort dingen. Komen ze ook... Ik heb alleen maar in. hint. de agenda. En dat was op de 26e, zei je? Ja. Oké. En komen ze dan naar Nederland ook, die punks? Ja. Oké, okay. Nou, iets anders op eh, Dierendag is het ook eh, op de ADM, eh, het Groene Veld, enorm feest. Want het is 3, 4, 5, 6 ongeveer, iets minder dagen, maar ik weet niet precies welke dagen. Oktober, volgende week denk ik, weekend, is het Forever Young, Forever Young, Forever Young Festival. Dat is het jaarlijkse ADM-festival. En nou ja, dat heet nu Forever Young. En ik neem het aan dat lui als wij dan de doelgroep zijn. Ja. Nou, ja voor de, uh, oude lullen. De stel dat je oude lullen bij elkaar. Nou, daar heb ik een ernstig vermoeden over. Ja, <laughs> oude lullen. Maar volgens mij, ik denk dat, ik denk dat andere mensen dat. Eh, ik denk dat dertigers nu al denken, denken, aan hun leeftijd en dan dat al zo noemen. En dat die dat ook hebben georganiseerd. Ah, oké. Nou, ik, zou dat niet durven. <laughs> ja, nee, ik, zou, niet. dat niet eh, nee, dat zou heel raar zijn, toch? Als, als een oude lul zou een feest zou organiseren met als naam Forever Young. Ik, wil dat, dat, dat kan me wel iets bij voorstellen, maar... Maar goed, ja, dus Dat, dat is heel spannend en dat is heel erg leuk. En dat wordt echt fantastisch, want er komt, ja, dat, dat wordt gewoon één grote uh, op 4, 4 eh, oktober. Ja, 4, 5, 6, het hele weekend. Oh. Volgend weekend. vrijdag, zaterdag, zondag. Ik weet niet welke dagen precies. Maar dat, eh, ja, dat, is leuk. En daar eh, gaat Radio Paddenpoel natuurlijk ook eh, volledig in onderdompelen. Want ja, dat wordt spektakel. Drie dagen lang. Ja, dat is mooi. er, was er, nog, er was nog iets voor de agenda. ga gewoon opzoeken. Oké. Ah, ik kan het niet. Nee, ik kan, nee, ik kan niet opzoeken. Ja, dat eh, kan nou, Ja, ik kan dat wel hoor, maar eh, jezus, eh, zit ik op die telefoon. nu het zegt, ik kan ook gewoon op die telefoon gaan en iets opzoeken op de telefoon. ja, zitten we hier met z'n allen op de telefoon? ja, ja, tip typische dus- radiomakers. <laughs> op telefoon. ja, het is echt... Wat een eh, kutradio is dit, zeg. Die gasten zitten alleen maar op hun telefoon te kijken de hele tijd, jongen. Wat heb je eraan? Ja, <laughs> terwijl je op je telefoon kijkt. Eh, oh ja. Oh ja, vanavond is ook eh, in Filmhuis Cavia, echt heel erg leuk. Eh, Environment 3, The Current Experience. Dat kunnen ze nog halen of niet? De mensen Ja hoor, nou ja, dat is om 8 uur begonnen, maar dat duurt de hele avond. Is nog dus, iets in vorm eh, dat ze kunnen aankondigen dat, eh, dat mensen ook nog kunnen halen? Nu nog? Dat oh. ze nu nog kunnen Ja, ze komen? nog kunnen gaan, als ze dan eh, uit Amsterdam wordt een beetje moeilijk, maar je kan het wel proberen. Heel Dat zijn ze over een uur hier zo ongeveer. Hè? Over een uur zijn ze dan hier. Nou oké, dat kan. Nou, heel de avond is er te gekke muziek voor jonge mensen. Die, of oh. mensen die zich heel jong voelen. Nee, dat sluit aandacht bij die agenda-tip van net. Nou ja. of, mensen, of jonge mensen die zich oud voelen, lijkt me ook een beter. Maar en voor uh, jonge en oude mensen. Klopt dat ook voor jonge en oude mensen komende zondag. Uh, en ook voor leuke mensen en aardige mensen. Ja. En voor, eh, ja, eigenlijk voor allerlei mensen. Uh, is er zondag weer een Green Vibes op de Green Tribe. En dat zijn de maandelijkse feestjes van de Green Vibe. Ja, dat is echt, dat, dat is gewoon te leuk om waar te zijn op zondagmiddag. Dan eh, gaan mensen allemaal gekke muziek maken. En ze gaan met pallets gaan ze meubels maken. En kampvuren. En vuurshows. En, en rare punkbeentjes. En echt van alles door elkaar. Dus komende zondag, smiddags, op de Green Tribe. Ik zal er zeker niet zijn. Nee. Nou, en waar ben jij dan? Want er gebeurt vast wel iets leuks in Worm. Nee, dat is, het, Dit zijn vijf dagen van festiviteiten. Ehm, de laatste dag is zondag. En dan komt de volkskeuken. Dat zijn mensen die eten verzamelen. Ehm, ja, misschien hebben die Amsterdam zo'n groepje die dan overal lang, langs gaat, langs alle markten en, en dan eten verzamelen. Ja. En daar dan eh, eten van gaan koken in hun geval. En wij noemen het impro-eten, dus er zijn ook wat impro-concerten daarna. Oh, dat is grappig. Ja. Weer. Met één Amsterdammer. Eén Amsterdammer? Ja, oh. die gekke woorden. En wie, eh, eh, hoezo is dat Raoul van der Weijden. ik dacht, die mag ook best wel een keertje in Worm optreden, toch? Dat is een bekende Amsterdamse improvisator, speelt cello en bas. Oh, joh, ja, ja. ik, zie wel dat jij nooit naar dat soort concerten gaat. Nee, ik ben niet zo op de <laughs> hoogte. Ik eh. geef het zo maar toe. Ik geef het Toevallig gisteren een jazz gezien. <laughs> ja. en vond je het wat, dat je jazz gezien hebt? Ja, ze konden het allemaal wel. Het waren ook allemaal conservatoriumgastjes die allemaal jazz studeerden. Die om nog moesten soleren of wilden soleren. Die gewoon in de rij stonden om even... Ah, maar je, je, zei, je, zei dat je het gezien had. Dus je hebt het ook gehoord, begrijp ik daaruit. Ja, dat is niet onverdienstelijk, maar het is gewoon niet mijn muziek. Ik, ik, ik, wil, ik wil gewoon meestal gewoon weg. Maar dat, eh, improv is niet per definitie jazz hoor. Nee, nee, weet ik. maar het zijn mensen die van verschillende... Ik zelf... Helaas, de stream ligt er weer uit. Oh, de stream ligt er weer uit. Oh god. Helaas. Oh, ja, ja, sorry. Ik zat oh, eh, iets op te zoeken. Nee, ik ging net iets heel interessants over mezelf zeggen en dan krijg je dat. Ja, dat krijg je dat, hè. Ja. en nu, radio, Ja. hij, nu doet hij weer vanaf alsof het wel is. Tenminste, op dit display hier zijn wij op de stream. Ja, nu is hij er weer. Ja, er oh, is weer. Ja, dat uh, was een scherm, ja, dan was een scherm uit. Maar ja, weet je, wat ik al zeg, hij staat op oneindig. Ja, daarom. Lucas uh, die heeft iets meegemaakt. Dat moet nu echt gezegd worden. Nee, nee, dat ging oh. meer, het, was, het was meer een karakterbeschrijving. Oh, <laughs> sorry. oh. Die komt met een oh, karakterbeschrijving. nee, nou, kijk, een, een, muzikale karakterbeschrijving. We hadden het net over improv <coughs> en toen begon jij over jazz. <coughs> Jezus, wat hard hoest ik jij, hoor. Sorry dat maakt me helemaal doof. En um, ehm, toen wat ik zeg van nou, je hebt ook mensen zoals ik, die komen uit de rock and roll en de noise. En van daaruit aan kun je ook gaan improviseren. Ik ben trouwens met improviseren begonnen omdat ik niet kon spelen. Ja. Dat is een goede reden. Ja, dus dan kon ik alleen maar dat spelen wat ik speelde. Nou, dat was even wat ik wilde zeggen. Wat ja. niet voor het maar het is ook niet dat ik... Ik hou bijvoorbeeld best wel van jazz. Dit wordt voor de eeuwigheid bewaard natuurlijk. Ja, dat is jawel, jawel. Historisch, nu al. Maar lang niet alle jazz, weet je wel. Er, zijn maar heel weinig eh, dingen die jazz heten die ik mooi vind. Maar die vind ik dan wel, mooi. Eh, ja, tuurlijk. En, en er is heel veel impro die ik heel mooi ja, vind. Ja, ja. Alleen ja, het moet bij mij altijd eh, flink noisy, een beetje chaotisch. tuurlijk, ja. En niet dat uh, weet je Dat, dat kan ik niet tegen. Nee, dus ja. Nou ja, als je dan met een, hele heftige synthesizer toon doorheen zit, dan kan het wel weer ofzo zo. Met een, eh, mm. iemand die een wandkast in uh, gruzelementen slaat, dat, is dan wel weer mooi met tebbeduwbeduwbeduwbe en iemand is bezig <laughs> om de boel te slopen. Prachtig. Ja. ja. Het gaat om context, zeg maar. Ja. ja. Wat hoor ik nou steeds voor geluidjes? Niks, nee. Jo luistert mee en die zegt soms iets. Maar ik doe soms dit. Oh, dat, ja. we moeten, ik moet, zo naar de zaal gaan, want dan begint een oh. heel leuk concert. Oh, wat eh, vertel eens. oh, eh, moet ik hem weer even aanzetten? Toevallig eh, ben ik oh, geweest hij is weer uit. Wat verdomme. Bij de organisatie? Marion Cousin en Eloïse Degaz. Marion Cousin en Eloise Degaz. En die, wel leuk. Ja. Ehm, alleen als je in de. Ik weet niet of het interessant voor jullie is om bij op te nemen, maar dan had je, zou je het even snel moeten vragen of ze dat niet erg vinden. Maar als je met, eh, ja, als je wel met je telefoontje loopt, dan is het geen probleem. Maar oh, Met de hele nou ja, ik loop meestal naar de geluidsman om eh, te vragen of ik uh, mixer output mag. Ja. Daar heb ik veel betere opnames dan. vanavond. Meestal, meestal wordt het wel opgenomen. Dan moet je even, is het Vincent die eh, vanavond? Oké, dat is een. Eh, ja, nee, maar voor de uitzending. Ja, ja, voor de uitzending. Ja. Maar live kan dat niet. Nou, het gaat zo beginnen over vijf minuten. Ja. Dan moet jij nu niet komen met, uh, oh, kan je me een krammeltje van... Eh? Oh, zijn jullie zo? Oh, oké. Ja, nee, dat, ja, ik kom op heel veel plekken. Ik kom op heel veel plekken, daar kom ik gewoon binnen. Terwijl het al eh. zo goed als begonnen nou, is. Ja, en dan prik ik gewoon ergens een koptelefoon uit. Als het al begonnen is en iemand staat daar zo, dan is het geen probleem. Maar als ja, vijf minuten voor een optreden wel. Ik, zie het zo helemaal voor Ja, zo is de, de werkelijkheid. Ja, je maar wat is het optreden dan? Want ik bedoel, waarom zouden we daarheen willen dan? Nou, ik ga erheen, maar eh, eh, ik weet niet of jullie... improf. Oh, dat is die improf. Nou, oh, ja. Nou, wat nou, eh, ik, heb, ik heb ze gehoord, dus dat voor mij gedoeld is een improf. Ja, Nou ja, we kunnen gewoon even. Maar het wordt niet live op Worm uitgezonden. Al nee, nee. nee. nee. We kunnen even gaan kijken, ja? Doen jullie dat wel eigenlijk? Live uh, Live uitzenden deden we vroeger heel vaak, maar daar luistert toch niemand naar. Maar we hebben wel dat we dingen hier opnemen die we laten uitzenden. Ja, ja. Oh ja, we hebben het altijd wel, dat het, en het wordt dan ook gearchiveerd. Het is ook leuk dat het dan is opgenomen. Worm heeft wel heel veel archieven die ergens zijn. maar niemand weet waar. Nou, ze om ze helemaal te ontsluiten is een beetje een probleem, omdat er zoveel is gebeurd. Er staat 25 jaar. Ja, ja dat zijn heel veel eh, weken met heel veel dagen, maar ook heel veel dingen gebeurd zijn. Ja. En wat ik al misschien verteld heb in een vorige uitzending is dat de radiotak van Worm pas goed van gang ging toen we in 2001, voor mijn gevoel niet zo heel lang geleden, hmm. ehm, de, de Las het Las Palmas gebouw een, een verdieping eh, mochten gebruiken. Heel groot. Las Palmas? Ja, dat is tegenwoordig is dat het fotomuseum. Oh. En toen zijn we ook radio gaan doen. En toen hm. hebben we de hooggeëerde Harry en... Harry? Die, en, Krul. En eh, Krul. Her, Harry en Krul op bezoek gehad. En die, waren, die hebben ons enorm geïnspireerd. Ja, dat geloof ik, ja. ja. Dus dat was, eh, die, zijn er volgens mij zelfs een paar keer geweest. En we zaten er een hele maand, zeg maar. En elke dag was het programma. Wauw. Dus eh, nou, we, hebben dus er ook nog een eh, belangrijke paddenpoel-inspiratie ontdekt hier. Maar hebben we daar dan... Leven, leven ze nog? Ja, ja, zeker. Maar... Harry is nog live en kicking in het club ja. Harry die, die reed toch in zo'n zo'n zelfgebouwde kar met zijn hond of zoiets? Ja. Die heb ik later nog wel eens gezien. Ja. Maar ze maken geen ja, die kar is niet meer en uh, Harry maakt geen radio meer. Ah. Maar het gaat, gaat op zich wel goed met hem morgen. Eh, Oké. Ja. En Krul? Ja, die zie ik eigenlijk niet veel. Nou, ik hem sporadisch tegen, maar, ik heb hem helemaal niet gezien. Ja. Maar ik weet, hij, hij is zo eh, nog wel around. round. ja. Ik zocht hem voor ehm, ehm, die schilder die nu laatst is doodgegaan. Dat Krul had daar oh, ja. mee. Die heeft ehm, ook programma's over hem gedaan. Klashorst. Dus ja, Klas. Oh. Ja, daar heb ik nog eh, hele leuke verhalen over. Ja. ja, over Klashorst. Oh ja. ja. Heb jij de leuke verhalen? Ja, Amsterdam Schilderscollectief. Om een of andere domme reden was ik daar lid van. Oh. Ineens. Welk oh. collectief? Amsterdam Schilderscollectief. Oké. Met onder andere Donkersloot. Ja, oh, daar niet gering over, denk ik. helemaal niet. Oké, maar vertel dan wat, eh, vertel eens een uh, goede... Nou ja, op een gegeven moment was die donkersloot, die was eh, ergens in Afrika opgesloten, in een gevangenis. Omdat hij met een hele bos vrouwen hield, ergens in een huis. In, in, ik dacht dat het Kenia was, ik weet het niet meer. Maar op een gegeven moment kwam dus het verzoek via het Amsterdam Schilderscollectief... op kunstenaars een kunstwerk ter beschikking wilden stellen... om te veilen om voor de beste man een advocaat te regelen. Echter, wat blijkt nu uit het levensverhaal van deze meneer Klashorst, dat dat geld niet besteed is aan een advocaat, maar besteed is aan het omkopen van de autoriteiten, <laughs> zodat hij dat land spoorglas kon verlaten. Dus dat is een, eh, een mooi, eh, mooi verhaal. Maar, eh, een werkstuk van mij, overigens, die is ook geveild op die veiling in Amsterdam, in Galerie Donkersloot. En dat heeft maar liefst 900 gulden opgebracht. Dat is het hoogste bedrag wat ik ooit voor een kunstwerk van mijn hand heb gekregen. En dan mocht je het zelf niet eens houden? En dan mocht het zelf niet eens houden, want het oh. was voor glas Oh. Ja. Nou, dat is een mooi verhaal. Ja. <coughs> Jezus, dat ligt man. Ja. ja, is je te veel? Ja, dat is... Doe ik een beetje minder zo. Ik ben een radiomens, ik hou niet van licht. Ja, ja ik ben een ex-lichtman. Ex dat is het. Ik heb het gevoel dat het concert nog niet begonnen is. Dat, eh, oh Maar ze zijn nu de bankjes aan het binnenbrengen op het allerlaatste moment. Maar hoe lang is jullie radio-uitzending nog? Ja, tot we als we zin hebben. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, of nou ja, Bart, Bart komt naar Ik heb een action gemaakt. Maar die, oh, die heb ik trouwens wel opgestuurd. Maar er is nu geen... Uh, die zat het hierna door het action. Ah, ja. Eh, maar die heb ik dus gisteren al gedaan. Voor, want eh, ik, nu ging dat niet lukken. Ah. Dus nou, ik ga even naar boven. Ja, maar, oh ja. Ehm, ja. Kom gerust. Wil jullie meekomen? Of, ik zit even te denken. nou, zullen we gewoon straks daarheen komen? Ja, ja. kom er straks heen. Dan kunnen we nog even kan je, kan je er soort van naar binnen glippen of staan er mensen Oh, wacht, ja. Ja, maar je moet echt niet door deze deur gaan. Niets. Nou, je, je gaat dan weer, je, gaat hier de trap op, loop je zo, ga je in feite de publieke, ga je de publieke ruimte in en dan, dan ga je meteen, kan je er meteen in. Als je van hier komt, zullen ze echt niet aan je vragen van... Eh, Ehm, nou, eh, goed. Dit wordt allemaal uitgezonden, hè? Dus hier kan je me later mee. Ja, eh, zeker. Hier kan je me mee laten ontslaan. Rotterdammers, jullie weg. Eh, nee, dat kan niet, want dat gaat alleen om als je uit de publieke, als je uit de ah, non-publieke ruimte komt. Dat is hier. Non-publieke ruimte, Dat, is toch wel een mooie term. Ja, ik zie jullie zo, hè? Jo, wat vind jij van een non-publieke ruimte? Ja. Jo, ik moet zo wakker worden. Non-publieke ruimte, ja, dit was toch een beetje. Dit was onze oude studioplek, maar dat zei ik net al. Ja, waar die eerste cassette-uitzendingen... De eerste worm van, Radio Worm-uitzendingen van gedaan zijn, ja. Dat was hier, eh, van deze plek. Ja. Ja, ja heel bijzonder was dat. En, maar, wat voor muziek was dat dan, wat jullie draaiden? Nou, ik had onder andere Gerson, Gerson Kroonstad. En dat was een eh, jongen van, eh, een man van de Caribbean. En die is ook ook onderdeel van het eh, ISS, eh, nee, nou, hoe heet het ook weer? Ehm, nee, IBB. En dat is een kunstopleiding op Curaçao, kan ik een heel mooi verhaal ook alweer over vertellen. Ja. En eh, de, de, bedoeling van die kunstopleiding op Curaçao is, omdat de Nederlandse regering verzuimd heeft daar fatsoenlijk onderwijs neer te zetten, is dus ontstaan uit Thiers en Marto en uh, David Baden. Dat zijn twee kunstenaars die enige bekendheid genieten en besloten hebben dat er kunstonderwijs moest komen op Curaçao. En een van de studenten die kwam dus van Curaçao hier op de Willem de Koning Academie, omdat hij een graduate was van ehm, wat er op Curaçao gebeurde. Ja. Eh, Instituut Bueno Vista, uh, Buena Vista heet het, zo heet het officieel. En hij bracht dus allerlei Caribische muziek en zo mee, terwijl hij op de Willem de Koning studeerde. En hij was een van de eerste radiomakers. En daar ben ah. ik hem nog steeds dankbaar voor, eerlijk gezegd. Want hij heeft ervoor gezorgd dat wij contact kregen met het IBB, waardoor wij dus afgelopen zomer bijvoorbeeld tijdens de maand augustus radio hebben kunnen maken vanuit de kunsthal. Tijdens de tentoonstelling All You Can Art, georganiseerd door het IBB. Ah, en een samenwerking hebben aangegaan met IBB Radio, onze zusterstation op Curaçao. IBB? IBB Radio, ja, niet te gering. Ja. En eh, wat, wat is dat dan voor radio, IBB? IBB Radio is dus de, de radiostation op het terrein van het eh, instituut Beno Vista. Dat is dus het kunstinstituut op Curaçao. Ja. En dat is een hele grote ruimte die ze daar mogen gebruiken, want dat is een afgescheiden stukje van wat voorheen een psychiatrische inrichting was. Dus daar hebben ze een studio, daar hebben ze werkplaatsen voor de studenten. En daar kunnen ook leraren uit de hele wereld komen daar lesgeven aan de studenten. Dus een tweejarige opleiding. Als je slaagt voor het instituut Beno dan mag je in Nederland aan de kunstacademie studeren. Ah. Oh, wat fantastisch. En dan wordt het uiteindelijk toch nog betaald door de Nederlandse regering. ja. Oh, goed. Dus Maar goed, dat radio dat was iets dus heel leuk. Hij was een van mijn eerste radiomakers hier bij, eh, bij Radio Worm. Ja. Dus dat heeft heel veel gevolg gehad. En wat, eh, wat, wat deden ze dan daar op de radio? Wat maakten ze voor radio? Wat, eh, Zeg maar, hij maakte dan verhalen vertellen over waar hij vandaan kwam, Curaçao. Maar mhm. ook heel veel Caribische muziek, dus muziek. Hij is zelf ook muzikant. Ja. En hij heeft hier een neef wonen die een hele goede bassist is, die hier ook in de band speelt. En uiteindelijk is zijn broer hier ook naartoe gekomen en bleek een hele goede gitarist te zijn. Oh. Dus ja, dat, die hele familie zit nu een beetje hier. Ehm, maar goed, dat, ehm, dat, dat gebeurt dan wel eens. Ja. Maar ze zijn goede muzikanten, die, familie Kramstad. Ja, dus eh, dat heb je dan. Maar dat was leuk, maar daarom zeg ik, hij was een van de eerste radiomakers. Ja. En eh, ja, dat waren best wel interessante programma's, ja. Hm. ja. Ik heb ze nog op archief staan, dus. Ja. Ben jij daar wel eens geweest op Curaçao? Nee, en ik zal er waarschijnlijk nooit komen ook. Ver, het mij toch eh, te heet. Ver zwemmen, hè? Eh, ja, dat niet alleen, maar de gemiddelde temperatuur van tussen de 33 en 37 graden vind ik toch niet heel erg geweldig. Gaat ook niet Althans, niet voor mij persoonlijk. Hè? Mm. Andere mensen mogen daar anders over denken, maar dat, eh, dat heb je dan wel eens. Hè? Hey boys. Ja. ja. Als jullie willen, begint over binnen 5 minuten. Ja. En als jullie willen opnemen, dat kan wel, maar wat voor kabel heb je dan? Oh. Als oh. je aan de, aan de mixer wil hangen. Nou ja, eh, ik kan eh, twee jacks of twee tulpjes of, twee jacks zou, of een, eh, een stereo koptelefoon. nee, twee jacks zou goed zijn. Gewoon twee een, jacks. geen mini jacks, hè? Ja, ja. Mono jacks. maar dan ehm, moet je wel zo komen. Ja, daar kom ik aan. Oké, okay, laat even de deur hier open. Ja. Zullen we dat dan maar doen? Of ja, hoewel, ja, gaan we dan muziek uitzenden op PCM? Uh, nee. We kunnen, nou, we kunnen het schrijven leuk is, we gaan op een gegeven moment weg. Het is Weet niet. PCM, toch? PCM eh, is nu ook wel een beetje afgelopen, denk ik. Joost is ik vertrokken. <clears throat> ik heb de eindtune niet bij me. Oh. Dus uh, je moet even deze opname, wil ik natuurlijk heel spoedig hebben. Dit. Ja, dat kan. En moet ik, maar ik kan eigenlijk helemaal niet editen. Dus dan zou jij ook even moeten knippen bij het begin van de tune en het eind van uh, bye bye, zwaai, zwaai, wat ik dan nu zeg. <laughs> of zo. En, als je, en als je die mij opstuurt, dan maak ik er weer een filmpje van en dan zet ik die erop. Maar ook echt eh, ASAP. Ja, ook, ja. Daar, ook, over direct ASAP. na thuiskomst. Ook over ASAP heb ik een leuke anekdote. Ik was ooit in de computerhandel. Uh-huh. En ik stuurde dan regelmatig nou, via Asian Sources stuurde ik allerlei faxen naar eh, mogelijke leveranciers voor mijn import van allerlei computerhandel en apparatuur. Mhm. En dan schreef ik dan bijvoorbeeld bij ASAP, dat wel betekent as soon as possible. Ja. ja. Ehm, en vervolgens kreeg ik dus van een van die lieden kreeg ik een fax terug met de, de, prijzen en dergelijke en kwantiteiten die ik moest afnemen. En er stond onderaan de mail ASAP not available. <laughs> <laughs> Zo, dat is dan ook wel weer een, eh, een leuke, leuke anekdote ja. de wereld van Ja, maar we kunnen toch gewoon eh, wel dat uitzenden even op, eh, op de stream. Of, uh, is toch wel goed? Ah, ja. Nou, ga maar. Ja, kom. Dan wat, draai, ehm, ik er een eind aan. Ik draai er een eind aan. Dan moet ik nu even Het kan alleen XLR zijn. XLR heb ik niet. Nee. Ja, dat is een professioneel ja, alleen XLR. Nee, dat, ja. Ja, dat heb je zo. Weet je, dat dat is in Parijs ook. Pluggen Is er zo'n geluidsman die denkt van... Ja, dat is 60 euro hoor. Nee? nee. Zo'n geluidsman die denkt... kost... Uh, XLR? XLR kabel kost 15, 20 euro. Die geluidsman... Met die, met die, ja. die geluidsman... Ik kan, ik kan die een koffer vol met die, die geluidsman die geluidsman, die kan met het grootste gemak kan hij een, eh, uit zijn zak een, een dingetje nee, dus, Maar heb jij wel een aan het. Ja hoor. Dat kan, dan kunnen we jou erin. Oh ja hoor, ja zeker. Dan ga ik even kijken of het een mannetje of een vrouwtje XLR moet zijn. Ja. Kijk, zo'n verloopje is natuurlijk gewoon in het land. Hm? Ja, maar ik schrijf graag Ik, ik koop ze regelmatig voor mijn setups. Eh. Ja, die, die, die even kijken hoor, dan gaan we geen... twee, zeg maar. Dan gaan we geen Jitsi meer gebruiken. nee, ik zit ook alleen erin. Ik ga eruit. Dan, dan, ik, ik, stop de opname ook. Dus kan dit, dit er allemaal uit? Doeg, doeg. Doeg, allemaal. Doeg, Zo, doeg. Ja, die, Even kijken hoor, ja, want... Uh, oh, de, ja, godverdomme, echt, ik... Ik ga die telefoon het raam uitgooien, want het is echt voorkomen kut. Ja, dat heb natuurlijk. hoop dat dan gewoon een telefoon, want die heb je tegenwoordig. Speciale streamingtelefoon. Eh, ik koop helemaal niks. Voor al die, al die dames die met ik koop helemaal op YouTube, niks. Op YouTube. Ik koop niks. Een of ander raar middeltje proberen aan te prijzen. Ik koop niks. Nou, je kan het ook stelen, maar dat werkt soms ook. Maar... Oh, dit is jouw telefoon, zeker. Ja, ja, ja, die is lang. Ehm, dat is een verlengsnoertje voor mij ben ik. Ik heb oh ja, is ook van jou. Anders dan oh zit ik de hele eh, heb ik geen ruimte. Zo. Maar goed, het instituut Bueno Vista, dat is dus eh, een kunstinstituut opgericht. En dat beeldhouwwerk, wat hier aan de, op de westen eh, dingen staat, bij de tramhalte zeg maar, als je hier de zebrapad oversteekt. Dat vreemde kunstwerk, wat eruit ziet alsof het van polyester is, dat is gemaakt door David Baden. De wat? Ja, nou, zo heet hij dat. Zo heet die man, David Baden. En het kunstwerk heet Anita. En dat komt aan nog uit de eh, gabbertijd is dat gemaakt. dat oh, is leuk. Ja. nou de Anita's en de Johnny's, dat had je toen, hè. Was het in de tijd van Gabber? Ja, Gabber. Toen heeft hij dat kunstwerk gemaakt. Ja, ja. en dat kunstwerk heet Anita. Ja, dat was toen. Dat was misschien, maar ik heb er nog van gehoord, zo van... Ik waar ging het er over Anita Sassomi. Maar dat is in, in, een bepaald jaar, maar dat, uh, ja. dat uh, ja. gelijk gelegd. Maar ook daar heb ik ehm. een leuke anekdote voor. Het is maar goed dat de radio nu gestopt is. Ja, want het, ik, had, ik had een eh, kennis via, via mijn toenmalige vriendin. En die heette Anita. die heette Anita de Sterke, kan je nagaan. Zo heette ze ook echt. Maar dat was ook een typische Anita. Hoog blond haar, te veel make-up, te dikke oogschaduw, te grote tieten en verkeerde kleding. <laughs> Dus dat was echt wel een prototype van Anita. En zo heette ze in werkelijkheid ook nog. Ja. Anita de Sterke, hoe verzin je het? Ik, ik was toen in opleiding als schoonheidsspecialist. En toen moest dus, was zij dus zeg maar een, eh, iemand op wie ik kon oefenen. En toen moest ik haar gezicht reinigen. Dat, kwam zo, dat was gewoon niet te doen. Er zat zoveel make-up op dat gezicht. Wat gewoon na jarenlang was ingebrand in de huid. Dat het niet eens was te reinigen. Ja, want dan zetten we ons op. Gaan we met je kijken. we hebben ook nog twee uh, drankbonnen per Oh ja, oh, lekker. we ook zeker niet moeten eh, vergeten. Nee, ik, ik, ik, ga lekker naar huis. Ik ben, ik ben er nou, met mijn ja eh, Lieve luisteraar, ja, we zijn nog steeds live misschien. zaterdag ook nog. Dus. we gaan proberen om nu een concert uit te zenden. ik wens je er wel geluk mee. Ja, ja. nou heel erg bedankt voor al je verhalen. En eh, nou, we zien ons eh, de volgende keer weer. Misschien moet ik eens naar Amsterdam komen. Ja, leuk. Ja. Doe dat. Ja. ik even weten, wat voor programma gebruik je op je telefoon om live te streamen? Uh, Mike. Cool Mike, oké. Heet dat. Dat ziet er zo uit. Dus gaan experimenteren. Cool Mike. Mike, ja. En die, doet, eh, die pakt gewoon een icecast zo, geloof ik ijskast en shoutkast, dat zijn ja, de twee. Heb jij nog eh, spullen in de studio liggen? Ja. Wel, hè? Ik denk het wel. Ja, mijn jas, denk ik. Ja, want ik wil even dit wegleggen en... Uh, uh, ons systeem was op eh, shoutkast. Dacht ik, ik ga het leggen weg. Ik dacht, ik oh, ja, leg het weg. Ja, ik, ik ben oké zo. Ik wandel vast een beetje daarin, denk Zo en zo. En dan zien we het concert. Ja. Maar ik, eh, naar ons systeem even shoutkast. Zo, nou, uh, lieve luisteraar. Ja, we zijn eh, met eh, ja, een hele vreemde setup nu in Rotterdam. Met een beetje PSM, een beetje stemmen op de radio. En we zijn te gast bij Worm, want die zijn 25 jaar. En ja, nu moet ik ergens een zaal binnen zien te komen.